Citydijkers met het NOS Journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter heeft vannacht niemand gedwongen buiten geslapen. Volgens het COA waren er bijna 500 opvangplekken gevonden. Genoeg voor de mensen die gisteren buiten moesten wachten. Het is voor het eerst in lange tijd dat niemand gedwongen buiten moest slapen. Enkele mensen hadden er wel zelf voor gekozen om toch wel de nacht buiten door te brengen in Terapel. Apel. Tientallen leden van de regeringspartij ChristenUnie eisen dat het kabinet zijn asielplannen terugdraait. Ze zijn onder meer tegen de beperking van het recht op gezinshereniging. Daardoor wordt een fundamenteel recht ontnomen aan vluchtelingen, schrijven de partijleden in een brief. De ondertekenaars van de brief willen dit volgens het Nederlands Dagblad bespreken in een extra partijcongres. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning is dit jaar gestegen naar een recordhoogte. Volgens het CBS was een gemiddeld huis begin dit jaar 315.000 euro waard. Dat is een stijging van 8,6 procent vergeleken met het jaar ervoor. Vorig jaar steeg de gemiddelde WOZ-waarde met 7 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een koophuis ligt al enige tijd nog hoger. Bij een ongeval bij een onbemand tankstation in Noordwijkerhout is vannacht een dode gevallen. Het slachtoffer was tegen een pilaar gebotst. Vervolgens vloog het voertuig in brand. De auto brandde volledig uit. De politie onderzoekt de toedracht nog van het ongeval in Noordwijkerhout. Vanwege de estafettestaking bij de NS rijden er vandaag vrijwel geen treinen in Noord-Holland. Er worden ook geen vervangende bussen ingezet. De NS waarschuwt dat in de rest van het land de staking waarschijnlijk ook voelbaar is. Reizigers moeten langer wachten of vaker overstappen. Ook dinsdag en woensdag hebben de vakbonden nog stakingen gepland... om een betere CAO af te dwingen. Het weer, de dag verloopt droog, maar bewolkt met af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen blijft het droog en kan het iets warmer worden.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 I'm probably gonna hurt you. I got big plans to take care of you. I just need to borrow ten thousand dollars. I'm probably gonna hurt you. I got a lake house in Canada, and I'm probably gonna harvest your organs.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 Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het heel leven hoofdletter Z van Zon, didn't got me off the ground Out of control and I can't stop climbing Look what you talking and touching And all I wanna hear is you to say you love me If all of these nights been leading to something Cause all I wanna hear is you to say you love me Morgen.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 Volgens het CBS was een gemiddeld huis begin dit jaar 315.000 euro waard. Janine Abbring stopt met de presentatie van het VPRO-programma Zomergasten... Abrink presenteerde zomergasten vanaf 2017. Wie haar opvolgt is nog niet bekend. Het weer, de dag verloopt bewolkt, maar droog. Het wordt uiteindelijk 20 tot 23 graden. Even they call you by another You always my G And you light up the room Ever since the first day you were here You were always my G And the world is cruel last one standing here to protect you. Don't grow up too soon. from now until yeah. forever, you are always my G. Yo, G. you probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, this a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from them all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name, please. took forever, you were always, always mine Heart broke when I found out there's a hole in yours Had me stressed out for weeks, but I cope of course No way you would've left us, you was three months old You got a long life ahead of you, I know there's more to make you happy is what I'm hoping for Can have anything you want, I took an oath, I swore Baby, live your best life, you shouldn't grow by force All in your own time, G, the globe is yours Yeah You got us wearing odd socks on the 21st People laugh but we're too strong for it to ever hurt They might try and bring you down but it'll never work When you smile you just light up the room I ain't never met a person that's brighter than you Say I love you and I mean it every time that I do you little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mom proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it.